Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Elf bemanningsleden van een schip van de Groningse rederij Forest Wave... werden in april ontvoerd en ongeveer een maand lang vastgehouden door piraten. Het is niet duidelijk of voor hun vrijlating losgeld is betaald. Het Openbaar Ministerie is een uitleveringsprocedure begonnen tegen de Nigeriaanse verdachten. Facebook, Google en de andere grote techbedrijven moeten vanaf volgend jaar belasting betalen in Frankrijk. De Franse regering wil voorkomen dat de bedrijven nog langer hun inkomsten doorschuiven naar landen waar ze weinig belasting betalen. Een plan om dit probleem Europees aan te pakken duurt Frankrijk te lang. Daarom moeten Google, Apple, Facebook en Amazon onder meer Franse belasting gaan betalen over de omzet uit advertenties en de verkoop van persoonlijke data. Dat moet de Franse schatkist volgend jaar een half miljard euro opleveren. De autoriteit persoonsgegevens denkt dat sportbonden persoonsgegevens van leden zonder toestemming doorverkopen. Sinds de nieuwe privacywet inging zijn er bij de waakhond veel klachten binnengekomen van sportbondleden die bijvoorbeeld ongewenste reclame in de bus kregen. De autoriteit begint een onderzoek bij tennisbond KNLTB om de regels voor alle sportbonden scherp te stellen. Turkije pakt opnieuw ruim 100 militairen en burgers op... op verdenking van banden met een terroristische organisatie. Vorige week werden om dezelfde reden al ruim 400 mensen gearresteerd. Sinds de koepoging twee jaar geleden zijn er geregeld van dit soort acties in Turkije. Meestal worden verdachten beschuldigd van banden met de geestelijke Gulen... de aardsvijand van president Erdogan. Het weer op de meeste plaatsen droog. In de nacht kans op nevel en mist. De minima liggen rond zo'n 3 graden. Morgen eerst bewolkt, later af en toe zon.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 Deze Russische zangeres was op bezoek in Ierland en werd verliefd op een Ier. Inmiddels woont deze zangeres daar en Farside's Bank of Jordan is haar nieuwste single. I believe my steps are growing wearier each day. Still I've got another journey on my Lures of this old world have ceased to make me wanna stay. And my one regret is leaving you behind. But if it proves to be his will that I am first to cross, and somehow I've a feeling it will be. When it comes your time to travel, likewise don't fear first one that you brothers trembling hands and failing eyes. So I'll just rest here on the shore and turn my head away until you come, then we'll see paradise. And I'll be waiting on the far side banks of Jordan. I'll drawing pictures in the sand. And when I see shout and come running through the shallow waters, reaching for your hand. Yes, I'll be waiting on the far side banks of Jordan. I'll be sitting drawing pictures in the sand. And when I see you coming. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Jesus, It's Me Again. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone omschrijft Whitey Morgan als een Waylon Jennings volgeling. Hij blijft dicht bij het geluid en het onderwerp van klassieke outlaw-artiesten zoals Waylon Jennings, Merle Haggard en David Allen Coe. Whitey Morgan blaast dit stoffige genre country nieuw leven in. on these couldn't drink enough whiskey to kill all his pain. Your leaving left me damn down in this hole, and it's hard to get high when you're feeling this low.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 and I Have Wanted You for Christmas. take you for a ride. Santa wants to take Daly en Vincent blijven nog even in de kerstsfeer. Zij beschrijven de weg naar Bethlehem en krijgen daarbij steun van niemand minder dan Dolly Parton. Joseph watched the campfire slowly burning out. spread a blanket over Mary where she lay. He knelt down beside her on the ground, bowed his head, and he began to pray. Here we Charlie Pride is een goede vriend van Dick Demmeren. Hij heeft het door Dick geschreven Jesus, It's Me Again jaren geleden al aan zijn repertoire toegevoegd. De cover van deze week. Lately, Lord almost feel like dying. I wake up like a child alone at night. And sometimes, Lord, I just can't keep from crying. I can't find the strength to carry on. Jesus, it's me again. Down on my knees again. Asking you please again reach out your hand. Jesus, it's me again. I'm on my knees again, asking you, please again, reach out your Jesus. Mary Duff, afkomstig uit Ierland, komt nu binnenwandelen. Jennifer Rush scoorde met het origineel van The Power of Love een wereldhit. Dat gaat Mary Duff niet lukken. Deze countryversie is echter ook zeer geslaagd. The whispers in the morning Of lovers sleep сказала Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Onerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het country kerkhof van dit programma kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van ex die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. In deze rubriek plaatsen we een gedenksteen. Tommy Overstreet, een succesvolle country popzanger in de jaren 70, overleed in 2015 na slechts enkele maanden ziek geweest te zijn. Hij werd 78 jaar. Hij bereikte met 20 songs de top 20 van de Amerikaanse country charts tussen 1971 en 1979. Hij was ook een graag geziene gast in tv-shows vanwege zijn geweldige stem en filmster look. Dankzij If You're Looking for a Fool maken we kennis met hem. If you're looking with every guy that was able. I know I don't fit in your plan, but if you're looking A heart you can break every day. A puppet on a string you can pull on. A man that won't stand in your way. Yes, if you're looking Overstreet bereikte de top 10 met Send Me No Roses in 1973 en in 1974 met Jeannie Marie, You Were a Lady. I would send her when I couldn't make it home. hold her tight or keep her warm in the night. And in time she slipped away. I can still hear her say, Send me no roses, send no roses today. Just like I dreamed fragrance will soon fade away. The magic is gone, our love has died on the vine. Send me no roses, roses can't bring it back this time. empty arms reaching out and no roses today. Just like our dreams, the fragrance will soon fade away.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 achter ons. Nu weer naar het heden. Bij Sunny Sweeney denk je mogelijk aan een groep, maar het tegendeel is waar. Het is een zangeres die al vele jaren aan de weg timmert... en met I Feel Like Hank Williams verdient ze ieders aandacht. like Jack. De Hank Williams song I Saw The Light is al honderdduizend maal opgenomen door anderen. Met Josh Turner en Sonia Isaacs kan er weer een versie aan toegevoegd worden. Ook van Rascal Flats is met Feel Likes The First Time een nieuwe single verschenen. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. het soundtrackalbum van Dolly Parton voor de gelijknamige film uit 2018. De film is eind november verschenen en of die ook bij ons in de bioscoop komt is mij niet bekend. jukebox kan weer een paar tandjes harder, nu mijn programma er bijna op zit. Hunter Moors draait aan de volumeknop. En ik ben er volgende week weer. Tot volgende week. Dag. suits me fine. Just what I need, dear. It's your allemaal fijne dagen.